Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nieuwgebouwde zorgwoningen worden toch weer voorzien positieve effect ervan... op de kwaliteit van leven van met name bejaarden en gehandicapten. Het vorige kabinet versoberde in 2015 de bouw van zorg- en studentenwoningen... zodat bouwen goedkoper werd. Dat leidde tot veel protesten van de belangenverenigingen van ouderen en gehandicapten. Die betoogden dat juist hun leden baat hebben bij een regelmatig verblijf in de buitenlucht. Het kabinet is het daarmee eens. Het Amsterdamse VU Medisch Centrum heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie over onjuiste declaraties op de kinderafdeling. Het ziekenhuis betaalt ruim 230.000 euro aan boetes en geld dat onterecht is gedeclareerd bij zorgverzekeraars. De misstanden kwamen aan het licht toen een ouder van een patiënt doorkreeg dat er gerommeld werd. Dat gebeurde in 2010 en 2011 bij zeker zes patiënten. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat het Amsterdamse ziekenhuis medewerkers instrueerde om verkeerde declaraties in te dienen. Vakbond FNV daagt postbedrijf Cent voor de rechter... omdat het bedrijf werknemers minder zou betalen dan is afgesproken in de CAO. Volgens FNV krijgen sommige medewerkers ten onrechte het minimumloon... of soms nog minder, omdat Cent niet alle gewerkte uren betaalt. Cent zegt in een reactie dat het zich aan alle regels houdt. Vlak voor de beslissende WK-groepswedstrijd van Nigeria tegen Argentinië... is de vader van de Nigeriaanse stervoetballer Obi Mikel ontvoerd. Dat is nu pas bekendgemaakt. Vier uur voor het duel kreeg de aanvoerder van de Nigerianen een telefoontje... waarin 28.000 dollar losgeld werd geëist. Mikel hield tegenover iedereen zijn mond... omdat hij zijn vader niet in gevaar wilde brengen. Uiteindelijk is de man gisteren bevrijd door de politie in Nigeria. Het weer bijna overal zonnig, alleen in het uiterste noorden kans op wolkenvelden. Het is 20 graden op de Wadden tot 29 in het binnenland.